Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Kardinaal Simonis zegt dat zijn uitspraak Wir haben es nicht gewusst verkeerd is begrepen. Hij gebruikte de beruchte Duitse uitspraak als antwoord op de vraag of hij wist van het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Simonis zegt dat hij dat deed om een sneer van Pauw en Witteman over zijn onwetendheid te voorkomen. De uitspraak leidde tot veel ophef. Vandaag zei minister Verhagen nog dat Simonis volledig de plank misloeg. In de Gele Zee is een Zuid-Koreaans marineschip aan het zinken. Volgens onbevestigde berichten zou het schip zijn geraakt door een torpedo. Bijna de helft van de 100 opvarenden is gered. Een ander Zuid-Koreaans marineschip zou inmiddels het vuur hebben geopend in de richting van het noorden. De schermutselingen vinden plaats in de buurt van de zeegrens tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. Tussen die twee landen zijn vaker incidenten. De Zuid-Koreaanse regering is in spoedzitting bijeen. In de Gazastrook zijn gevechten uitgebroken tussen het Israëlische leger en strijders van Hamas. Volgens de onbevestigde berichten is één Israëlische militair gedood en zijn twee Palestijnen omgekomen. Palestijnen zouden vanuit de Gazastrook een Israëlische grenspatrouille hebben aangevallen. Hamas ontkent dat. Topman Zalm van ABN AMRO stort een eventuele bonus terug in de staatskas. Vorig jaar maakte Zalm afspraken over zijn bonus met toenmalig minister Bos. Hij heeft recht op een bonus van een ton voor elke miljard euro winst die wordt gemaakt bij de verkoop van ABN. Van die bonus ziet Zalm dus af. Minister Verburg gaat de grazers in de Oostvaardersplassen bijvoeren met hooi. Op die manier krijgen de dieren extra vezels, waardoor ze sterker worden. Verburg komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, ook al is ze niet overtuigd van de noodzaak van bijvoeren.